Zij branja met een liedje, mijn Sofietje, op mijn Amsterdamse terras. Zij was vol als het gras, als een molen aan het was. Ik wist niet wat ik moest zeggen, maar ik moest leggen.